is Rashid Finch met het NOS-journaal. Eurocommissaris John Daly is opgestapt. Hij heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen in verband met een fraudeonderzoek. Daly ontkent dat hij fraude heeft gepleegd. Kunsthal in Rotterdam gaat morgen weer open voor publiek. Bij de directeur van de kunsthal op een persconferentie... over de roof van zeven belangrijke schilderijen vanochtend. Volgens de directeur is de roof als een bom ingeslagen in de museumwereld... en krijgt de kunsthal veel reacties. Werken van onder andere Picasso, Matisse, Monet en Gauguin werden vanochtend gestolen. Het bedrijf Foppe, Paling en Zalm heeft de bron gevonden van de salmonella-besmetting van zalmproducten. De bron was een productievestiging in Griekenland, waarvan Foppe eigenaar is. De bacterie kon zich verspreiden door een ontwerpfout van een nieuw type zalmschalen. Schalen zijn te poreus, waardoor de bacterie erin blijft zitten. De woningverkoop is vorige maand met ruim 30% gedaald ten opzichte van september vorig jaar, meldt het kadaster. De daling was het grootst in de provincie Utrecht, bijna 40 procent. En in Overijssel was de daling juist het kleinst, bijna 16 procent. Ten opzichte van eerder dit jaar is de situatie verder verslechterd. De marechaussee heeft op Schiphol de afgelopen tijd enkele tientallen illegale taxichauffeurs opgepakt. Chauffeurs boden hun diensten aan zonder dat ze een geldige vergunning hadden. De marechaussee heeft de controles op de luchthaven verscherpt... na klachten van chauffeurs die wel een geldige vergunning hebben. Illegale chauffeurs hebben een boete gekregen. De privacyregels van Google voldoen niet aan de Europese richtlijn. Dat zeggen de 27 privacy-toezichthouders van de EU. Sinds maart combineert Google gebruikersgegevens van verschillende diensten... zoals Gmail en YouTube... zonder dat de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. En dat is tegen de EU-regels. Toezichthouders overwegen juridische stappen. Het weer. Vanavond overal droog en minder wind. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Het is morgen zo'n 14 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 100 kilometer file in totaal. Files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knoop het Nes en Bunschoten 8 kilometer. Voor knoop het Hoeverlaken 4 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor brugge 4. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. Op de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort Amstel Business Park 9 A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen. 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. A15 Europoort richting Rotterdam voor knooppunt het Vaanplein. 5 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 4. A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 5 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 5 kilometer.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 uit eten dat ze kraaien, is de riem. Het uur haast 1500, een nare heerskepaar. Ze boelden met toender, ze bleven altijd vrij. De zuskiet al nieuwe noer is brengt de iedere morgen, en ze daar. Control me, boy, you get dismissed.